Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben honderden mensen meegelopen met een anti-immigratiemars. Dat protest is volgens de politie ordelijk verlopen. Wel waren er vooraf al wat mensen aangehouden. En na afloop van de protestmars trok een groep vernielend door het centrum... en stak zwaar vuurwerk af. Ze zijn op de Prinsengracht door de ME ingesloten en worden met een bus weggevoerd. De Israëlische regering zegt dat de levende gijzelaars morgen in alle vroegte vrijkomen. Een regeringswoordvoerder gaat ervan uit dat ze allemaal tegelijk worden vrijgelaten door Hamas. De terreurorganisatie zou zijn begonnen met het bijeenbrengen van de nog levende gijzelaars. In de afgelopen 24 uur zijn in Gaza 117 lichamen geborgen, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. De lichamen zijn naar ziekenhuizen gebracht. Hoewel de gevechten en bombardementen in Gaza zijn gestopt... zoeken reddingswerkers onder het puin naar overlevenden en doden van eerdere Israëlische bombardementen. Het dodental door de Israëlische aanvallen is daarmee volgens Hamas opgelopen tot bijna 68.000. Bij een schietpartij in de Verenigde Staten zijn vier mensen gedood en twintig anderen gewond geraakt. Dat gebeurde vanmorgen vroeg toen een schutter om zich heen begon te schieten in een café op een eiland in de staat South Carolina. Volgens de Amerikaanse politie probeerden veel mensen te schuilen bij panden in de buurt toen ze schoten hoorden. Vier van de gewonden zijn er slecht aan toe en de dader is nog niet opgepakt. In Den Bosch heeft de politie een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij bij een tankstation is ingereden op een groep mensen. Daarbij raakten gisteravond twee mensen gewond, van wie er één met een hoofdwond naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder van de auto, een man van 22 uit Den Bosch, meldde zich later bij de politie. Hij zit vast. Het weer, op veel bewolkt, met lokaal wat lichte regen of motregen. Ook morgen is het bewolkt, af en toe is dan de zon even te zien. En ook dan wordt het, net als vandaag, 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg Alkmaar-Edam... is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247. Door een ongeluk op de N247 is de N247 zelf, de weg amsterdam horen bij Edam in beide richtingen dicht.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 Nothing fails. You wash away my tears. and that is why I'm no longer scared if I fall. When I get lost in space, I can return to. Such love makes me wanna pray. When I get lost in space, I can return to this save me from hell.